Daardoor hoefde er geen 19% btw te worden betaald. Dat scheelde de bank bijna 10 miljoen euro per jaar. Vorig jaar besloot ING om alle centrale inkoop met ingang van dit jaar gewoon weer in Nederland te doen. Zakelijke afwegingen gaven daarbij de doorslag. Maar ook speelde volgens ING mee dat miljarden aan staatssteun werden ontvangen, zegt de bank. Volgens de Belastingdienst was de constructie niet illegaal. Studenten protesteren vandaag opnieuw tegen de bezuinigingsplannen voor het hoger onderwijs en de mogelijke afschaffing van de studiefinanciering. Ze zeggen dat het onderwijs te belangrijk is voor de toekomst van Nederland om erop te bezuinigen. Het actiecomité SOS heeft in verschillende steden ludieke acties bedacht, zoals een studentenwasstraat en een leger des hels voor studenten. De acties vormen de opmaat voor de landelijke fietsdemonstratie donderdag in Den Haag. De Amerikaanse Senaat moet nog een serie wijzigingen goedkeuren van het oorspronkelijke plan voor de hervorming van het zorgstelsel. Vannacht ging het Huis van Afgevaardigden met een kleine meerderheid definitief akkoord met de hervorming. De Senaat had al met het grootste deel daarvan ingestemd, maar moet nu nog over een wijzigingspakket stemmen. De verwachting is dat dat geen probleem wordt omdat het een gewone meerderheid genoeg is. Voor het plan als geheel was de steun van 60 van de 100 senatoren nodig. En zo'n grote meerderheid hebben de democraten niet meer. Waarschijnlijk zal president Obama de nieuwe zorgwetten morgen tekenen.